Drie uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Belastingdienst ontvangt sinds de uitbraak van de coronacrisis... veel meer meldingen van poging tot phishing... waarbij de oplichter zich voordoet als de Belastingdienst. Normaal zijn er 2000 meldingen per week... en het liep de afgelopen maanden op tot maximaal 12.000 per week. De Belastingdienst probeert zoveel mogelijk frauduleuze domeinnamen te blokkeren... maar zegt dat het er telkens nieuwe voor in de plaats komen. Bij phishing proberen oplichters mensen geld afhandig te maken. Bijvoorbeeld door hen voor te houden dat ze een belastingsschuld moeten betalen. De Nederlands-Britse maaltijdbezorger Just Eat Takeaway... heeft een grote slag geslagen in de Verenigde Staten. Het bedrijf neemt de Amerikaanse branchegenoot Grubhub over. Just Eat Takeaway betaalt de aankoop ter waarde van 7,3 miljard dollar geheel in aandelen. Volgens topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway ontstaat door de overname de grootste maaltijdbezorger ter wereld buiten China. Samen zouden ze goed zijn voor meer dan 70 miljoen actieve klanten wereldwijd. Just Eat Takeaway is het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl. Het lijkt erop dat de uitstroom bij het Korps Mariniers, een onderdeel van Defensie, is afgenomen. Van januari tot en met mei gingen 51 militairen weg bij het korps. In 2018, toen de uitstroom het hoogste was, gingen in de eerste vijf maanden van het jaar 76 mariniers weg. En daardoor moest een eenheid tijdelijk worden stilgelegd vanwege personeelstekort. Uit een enquête bleek de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van Doren naar Vlissingen een belangrijke reden voor vertrek. Die verhuizing is inmiddels van de baan. De kermisexploitanten die morgen gaan demonstreren op het Malieveld in Den Haag... zijn niet van plan om zich aan de voorwaarden van de gemeente te houden. Voorwaarde van die gemeente is dat er maximaal 10 voertuigen naar het Malieveld komen. Dat willen de exploitanten niet. Ze protesteren tegen het feit dat kermissen voorlopig nog niet zijn toegestaan. Het weer. Vannacht kans op regen. Het wordt een graad of 12. Morgen overdag eerst bewolkt en in het noorden regenachtig. Later in het zuiden wat zon.